middag of ochtend, wat het is als je hier naar luistert. Je luistert naar Radio Ruigoord. En van de, deze uitzending um, gaat eh, laten horen de geluidsopnames die ehm, in 2003 of 2002, dus 20 jaar geleden of 21 jaar geleden, gemaakt zijn tijdens de 75ste verjaardag van Simon Vinkenoog. Dat werd gevierd hier op Ruigoord, eh, de, een zijpodium bij de kerk. Het terras was er toen nog niet. Er was wel gras en er was een podium gemaakt. En eh, het werd gevierd dat Simon Vinkenoog 75 jaar was geworden. Hij was er zelf ook bij. Er traden ontzettend veel artiesten op. Zowel muzikaal eh, poëzie, ehm, muzikaal poëtisch eh, of eh, een gesproken woord zelf. Ehm, veel luisterplezier zou ik zeggen. Terug in de tijd naar de 75ste, 75ste verjaardag van Simon Vinkenoog. wat ik van hem ken. Verhaal kan ik beter zeggen. Het pianospel van mijn vader. Op een mooie zomeravond, even na zonsondergang, gaf mijn vader een schitterend recital. Met melodia van Arthur Rubinstein en enkele nocturnes van Chopin. De piano stond in de achterkamer. De balkondeuren stonden open. Vanaf het balkon had je een werkelijk voortreffelijk uitzicht over de tuintjes daar beneden. In dit lusthof zaten de mensen te genieten van het mooie weer. En met het spel van mijn vader kregen ze er een echte genieting bij, die zeer op prijs werd gesteld. De, donk, de klanken klonken in de stille avond wonderlijk ver door. De donkere bassen bronden, langs de geraniums, de rozen en de heggetjes. Ergens aan de kant van de Apeldoornse weg was het geklinkeleer te horen dat warrelde door de bloesems en seringenbomen aan de kant van de Apeldoornse weg. Een Werk aan Henry, Piet, die eigenlijk al had moeten slapen. Ontlokte aan zijn snaveltje de prachtigste riedeltjes en viedeltjes. Zulke sferen moeten Shakespeare hebben geïnspireerd tot het schrijven van de Midsomernachtstroom. Toen de laatste klanken verklonken waren, was het een moment doodstil. Iedereen en de natuur hield haar adem in. En toen koken plotseling uit al die tuintjes een knetterende ovatie. De mensen stonden op en riepen zelfs bis, bis. Met een welverdiend glas bier in zijn hand verscheen mijn vader op het balkon en boog. Verlegen Dankjewel, Rob. Ehm, we krijgen nu uit eh, het noordoosten eh, van het land, waar de temperaturen nog steeds boven de 35 graden schijnen te zijn. Hoewel het zeldzaam is daar, want daar in Saxonië is het meestal kouder dan hier. Wij krijgen nu het roemruchte poëzie trio, poëzie- en muziektrio, Epibreren. Ja, helemaal te gek. Dankjewel. Bart FM Droog, behalve Epibrator. Ook de olieman van het Wat en stadsdichter van Groningen. Zo zie je. En Chits Hofman en Jan Kloeg als soundscaper. Epibreren. Er zijn er twee van. Altijd even, even kiezen en zoeken en dan hopelijk het juiste apparaat in je handen hebben en dan ook nog een beetje linkswaarts, maar rechtswaarts voor jullie. Ook. Eh, ah. Simon, volgens mij is het geluid daar heel erg slecht waar, waar jij zit. Maar ja, die heeft natuurlijk al genoeg poëzie gehoord de laatste dagen. Eén. Jan, gaat hij een beetje? Ik denk het wel. Oké. Ah! voor dagelijks gebruik. Ga voorbij aan liefde, ken lust en vooral de lasten die dit gehaven lijf torst, dag op dag. en de vrouw die ik me herinner was niet jij, maar jij. Op die heuvel nabij de Zwarte Zee. Ik herinner me je lachen en de wind. alles aan me voorbij gaat. Ook jij. Keer me naar verre landen en terug. Vloeit water over stranden. FM Droog. Wij gaan er even net zo eh, bij hangen als jullie. Het volgende gedicht eh, is gebaseerd op eh, dergelijk weer, rond deze tijd. Het heet Hooi en indirect handelt het een beetje over mijn eerste seksuele ervaring als kind dat heb je nooit verteld. Ja. ja. En later op de zolder de kat en haar kroos. Tjitse Hofman. Dat vinden we nou ook, ja. gaan we eens even flink liegen. Want ik weet het wel, het is geen mei en het regent ook niet. Dat valt nog te bezien. Het is mei en het regent. En ik denk aan jou. En jij aan mij. Op deze dag in mei Dat het regent. En vogels krijzen. En het struweel en het regent. Het regent. In mij, in mij, in mij zeiden we goodbye. Voorgoed, voorgoed, voorbij. In mij ging onze liefde voorbij. En het regent, het regent. In mij, in mij, in jou en mij. Zij aan zij. Als het regent in mij, denk ik aan die mij, dat jij mij zei, mijn lief, mijn zoet, die dag, die dag in mij zo lang voorbij. sissen naar beneden. Ik weet dat het niet waar is. Ik weet dat het niet waar is, want ik lig in bed. En de zon graait naar de wolken, maar ze willen niet opzij. En daarom is het donker. In het donker eerst herrie. Ik kan niet tegen herrie. Dan gaan de sterren vallen. Daar hou ik niet van. Ik weet dat het niet waar is. Ik weet dat het niet waar is. Het komt van de warmte. Met deze warmte kan een mens niet normaal ademen. Vissen hebben dat ook. Ik weet het wel. Er groeien wortels uit mijn rug omdat ik me niet bewegen kan. Een lichaam heeft voedsel nodig. En een lichaam heeft dorst. Het is goed om wortels te hebben. Zij zullen vinden, vinden vocht. Zij zullen vinden, vinden vocht. ja, er zijn meer mensen die er vandaag niet kunnen bij zijn. Zo ook de 118 opvarenden van de Russische kernonderzeeën Koersk, die een aantal jaren geleden naar de bodem van een ijzige zee zakte. Gelukkig, of misschien ongelukkig, hadden nog een paar opvarenden de tijd brieven en gedichten aan hun nabestaanden te schrijven. En één zelfs had tijd om een geschenk voor zijn dochter te bouwen. Dat was een aquarium met daarin een houten bankje, een klein vogeltje en een poppetje waar luchtbellen uitkwamen. En pas onlangs heeft de Russische regering het begeleidende gedicht vrijgegeven, waarvan hier een vrije vertaling. Koersk. Uit machinekamer 9 bergers Het geschenk dat Wanka eh, nog voor Irma maakte. Kijk, meisje, papa is een vogeltje. Hij zweeft nu in de zee. En dat poppetje komt papa adem brengen. Daar beneden, in de zee, waar bankjes staan om uit te rusten van de diepe, diepe reis. Een lief meisje Blijf papa adem brengen. Want dat poppetje, dat ben jij. Dank jullie wel namens Bart. En alle opvarenden van de koers, natuurlijk. We hebben snel even overlegd en korten ons programma iets in, zodat er nog eh, veel ruimte blijft voor andere mensen. En eh, daarom wou ik iedereen vragen zijn zonnebril uit het handtasje te nemen. Oh, Bart is zijn handtasje even kwijt. En dan eh, kunnen we daarna interactief de TV 2000 houding aannemen. TV 2000. A la teletransformatie. Glasvezelvervoer. En satellietcommunicatie. In mijn verdeeldheid zaai ik onrust akkers plant ik bij lust. Schep orde op het land in strakke banen. Over velden vloeien tranen, sluipen sloten vol met water van zilte kwaliteit ik naai de wereld met mijn kabel, smelt aan een en divergeer, ioniseer en transporteer alles naar mijn waarheid. Privatiseer de saaiheid en alles is in orde naar het schijnt. En alles is in orde naar het schijnt. En alles is in orde, alles is in orde, alles is in orde naar het schijnt. Loop op elektriek, à la teletransformatie, glasvezelvervoer en satellietcommunicatie. In mijn verdeeldheid zaai ik onrust, op pakkers plant ik bijlust. schep orde op het land in strakke banen. Over velden vloeien tranen, sluipen sloten vol met water van zilte kwaliteit. Ik naai de wereld met mijn kabels, aan en die ioniseer en transporteer alles naar mijn waarheid geprivatiseerde saaiheid. En alles is in orde naar het schijnt. En alles is in orde naar het schijnt en alles in orde, en alles in orde, en alles in orde, en alles in orde, en alles in orde, en alles in orde, en alles in orde, en alles in orde, en alles in orde, en alles in orde, en alles in orde, en alles in orde, naar het schijnt, naar het schijnt. Dichters uit Epibreren. Bart F. M. Droog. Jan Kloek. En Jitse Hofman. En nog veel plezier vanmiddag. Dank jullie wel. En Simon, nog 75 jaar erbij als het even kan. Afijn, eh, over poëzie hoeven we ons geen zorgen te maken, want eh, die leeft eh, aan alle kanten. En in eh, vele vormen. Ik geloof dat er, eh, eh, terwijl we in de techno age leven, ik geloof dat er nog nooit zoveel poëzie is gemaakt. En dat is waarschijnlijk een soort tegenwicht. En ehm, de volgende uh, spreekster is een buitengewoon bijzondere dichteres en vrouw en mens. Zij is een van de weinige mensen op aarde die het voorrecht heeft gehad om eh, bijvoorbeeld uh, Henri Michaud persoonlijk te kennen. En ze heeft zijn werk vertaald in het Engels. Ze heeft ook het werk van René Domal in het Engels vertaald. Zij is eh, zeer bereisd en belezen in het Verre Oosten. En bovendien een heel goede dichteres, shamanes, Louise Landes Levi, zeggen wij. But I think in English you say, you say Levi. Louise Landes Levi. Oh, yes. She's having a birthday. Wow, Simon. Oké, okay, um, ehm, ik begin, dankjewel. Um, uh, ik begin de lezing met iets dat ik heb uh, gisteren begin de lezing met iets dat ik heb gisteren voor Simon geschreven in de icebreaker. Uh, eh, het is natuurlijk in Engels. Okay. Oh yeah, great. Okay, Simon Finkenog, our friend and mentor, is 75. Yay. Beyond limits and <clears throat> beyond birth and death. He repeated Michelangelo's servant's words to me almost verbatim in the office of Bress just a few months ago. Dying is not something that happens to you, it is something you do. Simon did many things and did them well. He tore up the railroad tracks of Amsterdam in the hungry winter of 1944. He founded Cobra and the Laughing Dutchman, triumphed over the catastrophe that had befallen them and us. He lived and produced children, poems, the finest translations, Fuck Me Master, of Allen Ginsberg that exist. The translations as great as the original, an almost impossible feat. Flying Dutchman, Flying Dutchman, he was always beyond the conservative limits of the Protestant society. Instead, he protested and created an anarchist, visionary alternative in a nation of bankers and entrepreneurs. In the post imperialist epoch, he created with his ten fingers, like a utopian flag, a society of beings capable of resistance and capable of pleasure. He housed the thinkers and creative and creators of his era, but also me, also the homeless, also the one from the other side of the universe. The cave dwellers, saints, and visionaries of every station were housed in his heart. I was a witness to this phenomena. Happy birthday, Simone. 75 syllables in your honor. Prophetic, collagist, generous, egalitarian, a man of the people, but also a man of the idea, light, mercy, service, Edith, Barbara, the stranger, Rainica, Elsa, Arthur, Anna, Talita, Alex, Juana, traveler, de l'intérieur, translator, Jack, Alan, Henri, Omar Hung, Erasmus, ah. I was only 27 when I met Simon at Obudumand. He immediately bought Poems Made in India, my first book, and our friendship was sealed. In America, the rule of the hierarchy still ruled, even in poetic non circles, as I was later to learn. But here, Simon opened the gates of paradise to all who wished to enter and excluded no one. Certainly not a saint. 2,000 years of culture had had enough of the conventional and could no longer even recognize the spiritually unconventional. He worked, he worked, he worked, and he rebuilt the town hall of Amsterdam. If not now, when? If not now, when? If not now, when? Hillel, if not now, when? Yay! and um, I, I, was working on translations of Mirabai here. It worked up the translation, but I'm friendin van Tukaram. Dibashkar I've gelezen. And I, I lost the book, so I couldn't keep working on it. <laughs> and one day I was at Simone's, and my hands were like just moving around. And I just just reached, and there was the book. I, I dropped it somewhere, like in, in the Paradiso, and Simone had picked it up. So uh, I'm going to sing Mirabai. Uh, first, I'll recite one of her poems. Um, o Rana, I go to Giridhara. I'm lost in the love for Giridhara. To me, it doesn't matter that we were married in a dream. Oh, Mother, Gidartha, wed me in my dream. And I'll just sing uh, the first lines of one poem. Basomore, ba, ba. Thank you. Thank you so much, Louise. Uh, and I think are you reading in the in this in the church in the Rijnstraat, Louise? Are you reading in the Rijnstraat soon in the church on Wednesday? Aha, but Ira also has a reading on Wednesday. Anyway, I hope we get a chance to hear more of this uh, beautiful lady. On Wednesday, she is reading in the church in de Rijnstraat, de gekraakte kerk in de Rijnstraat, die ook uh, een broedplaats is die voor overleving vecht. Ehm, de volgende spreker komt uit België. Hij is een van België's grootste dichters. En we zijn ontzettend blij dat hij de lange reis heeft ondernomen om Simon hier te eren en deelgenoot te maken van zijn gevoelens. Roger de Neef. Beweeglijk en toch jarig zijn. Wild, leesbaar soms als de wolk die in ons neerslaat als dorst en als goede regen. Simon, qua jongen, je hebt je woord gehouden, je woorden uitgekozen, je hebt je eigen woordenboeken geschreven. <clears throat> Deel je mee zonder ophouden. Daarom ook zijn we hier, op bezoek bij je thuis, terwijl jij stiekem met Edith het licht beluistert. Uit mijn dagboek van stemmen, naast je haastige stem, de gutsende stemmen van Charlie Mingus, Duke en Max Roach, New York City najaar 1962. Op dit feest voor jou en voor ons deze African flower. Je staat te kniezen om wat in je opkomt. Krolslicht, woede. Alsof je tuimelt en turnt, kirt haar kittelt. Je naait je bas overal oren aan. En als alles goed misgaat, neem je een slok stilte in de mond en gorgelt. Dank u. Okay. It needs more of an introduction. <laughs> okay, ready to rumble? All right. oh, thank you so much. The years are taking its toll. Wow. <laughs> Still strong and young as ever. Well. <laughs> Pink and yellow, how can you beat it? Ich hau von jou. Yes. Let's all light up for Simone. For Simone. Yeah, give him a spliff and a teacher too for later. Simon is Amsterdam. He is the eye of the finch and the flying Dutchman, a dervish of the heart, a friend for life. And with Edith in the corner, he will never fall. I wrote a poem the other day. I was in England. I hope I can find it here. I'm trying to stay kind of local because usually I'm working intergalactically. I was waking up in Newcastle on the Tyne. I think of Simone V, an ibis among sparrows, a tall bird whose head is always in the sky, whose typewriter once summoned seven swans to embellish his windows over the Amstel, his whole life at the switchboard, making connections between spirit and matter. The world is his garden, he is incorrigible and unrepressible. He will be the first man to live 150 years. The universe is his backyard. Oh, happy birthday, kid. Lead us to the promised land. Okay, then I can go. I have a big long thing I wrote this morning. I will not dare to read it but it's incredible. The best, most incredible, richest dream I ever had. But you have to be almost 70 to have such a dream. It may be too difficult for you. Oh, by the way, happy birthday to you, of course, to Simon. But then again, Louise Landis Levy, a good friend of mine, who's also, of course, reading on the same night that I am on Wednesday. I'm just at 123 Laurier's Gracht. <coughs> Gracht. Yeah. At the Patrick Healy uh, symposium, uh, press the button that says uh, Bean, like Waldo Bean. Yes, okay. 7.30, 8 o'clock, an atelier, very informal. Here are some things from something I wrote once when I was here. Uh, I'm going to read just a few excerpts. I don't want to go on too long. From an Amsterdam diary Boats and bridges, blue eyes of the harbor masters, frozen ice and webbed feet. One must be careful at the circle's edge. Instead of getting new glasses, it would be better to put on a blindfold. Let's see. Then, okay, they have now the Koan float. I took that very personally, and my name is Ida Koan. You know that. Sensory deprivation of the type encountered during prolonged voyages at sea may produce altered states of unconsciousness. Well, you can also have a float there. I don't get a commission. I saw it looked like a very, you know, kind of claustrophobic tank, and I thought it was too small for you after all these years. Yeah, okay. Okay, so Hans Plump, he was here. I'm going to celebrate him in a few lines. The well known writer and metaphysician dreams of the intimate ecstasis. He imagines he is a drop of water joining himself to another drop of water and feels the pain of reincarnation. We embrace like paramecia, conjugating in the rain. At the opening of my photo show, Simon jumps up on a chair to start the ceremony, twirling like a dervish, his head only centimeters from the ceiling. He pulls open his coat and displays a complete bookstore of marijuana pamphlets and spiritual exhortations to a life of fun. He doesn't know what he is saying. His face turns red. His eyes are rolling. We are all on laughing gas again. And his lips are frozen to the nozzle. How easily he slips in and out of possession, like putting on a bathrobe. Okay, here comes Robert Jasper Groteveld, the originator of the Dutch anarchist movement of the 60s, the Provost. He wears a black derby over his sad blue denim eyes. He sings, It's not Istanbul, it's Constantinople. And we swim in the memory of former meetings. Now he is an unemployed weather magician, a silent poet walking on a tightrope between Charlie Chaplin and Kropotkin, head of a new movement for mass emigration by styrofoam rafts over the Atlantic. His art was always situationist, as in the time he drove a van of elephant shit to the German border after warning the customs that a shipment of hashish was on its way. The next day's headlines proclaimed, Elephant shit seized at border. Thank you. Okay, then we skip a few things. So we come down. Uh, Jimi Hendrix still sings. Uh, without a knowledge of Amsterdam, you can't really appreciate science fiction. Sitting at Bojo's, walking down the Yoden Braestraat, that's a special thing for me. You don't have to think about that. So, okay, so much for that. Uh, then, okay, I go here to a poem that I want to read for different reasons. I have a nice bag of. Uh, Alegría, um, way maybe it's Mexican haze. Mexican haze? No, some other. Moroccan haze? No, Moroccan has no haze. Cherry, cherry nose for a Yesi. Almera Fliegerfest, kite festival. The wind came and blew the Dutchmen away, but they keep coming back. Masks on the backs of their heads, they walk forward with green funnel noses, shredded safari hats, silver foil boots. They keep coming back in whiteface with big red clown lips and cat whiskers, suspenders and derby hats. They keep coming back. Mr. Slim and his steel band play the dancing music, and the Dutchmen, clinging to the masts of Isselmeer, keep coming back. The orange and the black, they keep coming back in white coverall snowsuits and burlap sacks blowing tin horns and releasing painted balloons, they keep coming back on their father's bicycles. They keep coming back. And then for Simon April Snow, written in wet snow, the history of a day consecrated to spring. Amber fire reduces geography to a straight line between Gabon and Kashmir. Bituminous hearts intuit diamond clarity this finger bone from Peru dangling from my neck, signifying dissidence, says that we too are ancestors, and for those who will come seeking banners of truth, the legions of star lovers already on the way, it is enough to say what there is to say, that the voice is speaking in silence, that the ear is mute, but hears the silence of wet snow falling, that the song of man rises from the fall of man, and that by singing we rise to challenge the course of destiny. And then I want uh, just to finish with a poem I usually read at the beginning of a reading for a special friend and fan who won't let me get out of here unless I read this poem. Imagine Jean Cocteau in the lobby holding a torch. Imagine a trained dog act a rock and roll band. Imagine I am Curly of the Three Stooges, disguised as William Shakespeare. Imagine that I am the cousin of the mayor of New York or the king of Nepal. I didn't say Napoleon. Imagine what it is like to be in the glare of hot lights when you are longing for dark corners. Imagine the Ghost Patrol, the tribal orchestra. Imagine an elephant playing a harmonica or someone weighing out bones on the edge of the desert in Afghanistan. Imagine that these poems are recorded moments of temporary sanity. Imagine that the clock was just turned back or forwards a hundred years instead of an hour. Let us pretend that we have no place to go, that we are here in the cosmic hotel, that our bags are packed, and that we have one hour to check out time. Imagine whatever you will, but know that it is not imagination but experience, which makes poetry, and that behind every image, behind every word, there is something. I am trying to tell you something that really happened. Hey, Simon. <laughs> Well, you see how naughty boys can become the pride of our culture. <laughs> Ehm, de volgende spreker is een oude, oude vriend. Een, eh, ook een lid van het Neoromantisch Genootschap. Ook een van de vele, veelbelovende eh, schrijvers uit de generatie van de jaren zestig. Die eh, nog steeds leeft zoals hij wil leven. Bert Hiddema. Eeuwigjarige Simon. Op de middelbare school zat een jongen bij me in de tweede klas, wiens ouders een café hadden op het Iberplein in de Oosterparkbuurt. Ze hadden ook een televisie. Het was laat op de avond. Opeens verscheen een bleke, magere man in beeld. Het was een kunstprogramma. Het ging over een Amsterdamse man die in Parijs bij de UNESCO werkte. Er zaten science fiction-achtige dingen in. Hij was ook nog schrijver van een boek. Dat mag jij niet lezen, gilde Rosmoeder, naar mijn vriend. Mijn belangstelling was terstond gewekt. Ik was 13. In de leesbibliotheek, in de Rijwaardstraat, ging gemompel op toen ik het vroeg. Een buurman, die me op straat nooit groette en die geen kinderen had, keek me eigenaardig aan. We spreken over 1955. Natuurlijk mocht ik het boek, zolang te water heette het, niet lenen, omdat het fel realistisch was. Mijn neef was gids op een rondvaartboot aan boord had hij een pocket, dat was toen iets heel nieuws, gevonden van On Road van Jack Kerouac. Echt iets voor jou, zei hij. Die doen alles wat God verboden heeft. Zomaar langs de weg. Ik was 15. Ik las zo lang te water, maar mocht het niet op mijn literatuurlijst zetten. Simon reed op een scooter in, in Amsterdam rond. Een lichtblauwe. Ik las, daarna las ik Wij Helden dat ging over jongens en meisjes die ik kende. Ik was kleiner. Simon Vinkoog is nooit meer weg geweest. Simon, ongemerkt 75 geworden, haalt nog steeds rennende tram met onder zijn arm een achtertas vol gedichten. Simon zit vol leven. Simon is het leven zelf. Nog steeds fel realistisch. Simon, hartelijk gefeliciteerd en nog vele jaren. Ja, het is een, eh, een, een, een parade van bijna legendarische figuren hier eh, voor deze microfoon. Eh, de, de volgende spreker is ook een, een van de geheime heiligen van Amsterdam. He doesn't show himself very much, but as we all know, the real saints are not declared. They are working in silence. And I think Emmanuel Lorsch, who is the next speaker, is one of these uh, hidden workers, hidden saints, who is constantly turning bad vibrations into amal, good vibrations. Well, he was the one who introduced us to healthy food before anybody ever heard of a connection between diet and illness. Emmanuel Lorsch, the poet. Oh, hij spreekt nog, nog Nederlands. Dat is zeldzaam voor een Amerikaan. <laughs> Ja, gaat zo wel. Ja, dank je. To make a long story short. Meer Engels spreek ik niet. Een vriend is jarig voor de 75ste maal. Leerde nadenken tijdens het strikken van de stopdas. Ooit werden schoenen gepoetst en haren op maat gekamd. O, oh, de klonje werd geruild voor aftershave. Een goed idee. Vegetariër te worden als de meeste dieren weg. Een leven lang schrijven aan een gedicht wat alles zegt over zielsverhuizing. Hier en nu roepen als je uitgepraat. Grosso modo heel verwachten als de was gedaan. Langzaamaan steeds meer van de ik in te leveren. Een jacket met een naked. Het, het oog die levenslange spion, speurend naar nieuw en mooi, zag de taal bedwongen en gedrild, net als wij zelf. We verstopten de vrijheid voor later, hogere bedoelingen voor een nobel doel. Je stond aan de kant van de weg, wiens hand hield je vast. Hoe lang keek je voordat je opschreef dat taal rijkbaar het ligt bedwongen in de mond om, eerlijk, om voor eerlijk door te gaan. Wat gebeurd is, is nauwelijks vastklembaar. Te zijn er tijd voor de dag komen, op een fiets of een vats, met een boek of een bak. De rommel in de wind laten waaien, meelevend in een sliert van dagen en nachten. Zoekend naar de juiste vastpak buigzaam willen zijn als een emmer water. Scharnierend op een aangeplakte ik. Het woord huis lijkt niet op de plaats waar je woont. Hoeveel flitskracht blijft al pratend over. De telefoon blijven weigeren voor niet meer dan strikt broodzakelijk. Papieren tijgers blijven opsporen in onnozel drukwerk in het nieuws van alle dag. Ouder worden is expertise krijgen over verloren momenten. Niet van belang waar wij vandaan, maar wie we werden. Met ja en amen als een woord van dank. Wat anders is Blair en Bush onder hoge druk leeg laten lopen. Alleen Irak brengt geen gemak nog een robotje Korea en dan om het geheel af te maken, lang leven de olie uit Iran. Ze blijven zoeken als excuus naar wapens voor totale vernietiging. Daarna rijden allen naar de toekomst in een elektrische auto. Alleen het gedicht vlucht niet, maar lepelt gretig werkelijkheid in een onstilbare honger naar mooi, prachtig, schitterend, hartveroverend, want ons hart is een anker op aarde die goddelijke pomp die het heelal binnen ons hoofd poetst, veegt en zuigt. Het gedicht is de man van je leven. Daarin kan bewaard wat alles van waarde. Zonder hart, een kansloos denkding, die meer en beter als het hoogste goed. De meeste vragen zijn niet te beantwoorden dan met neofantasmen om het praatzuur te krijgen op de grote hoop. Bij de tijd te blijven gaat echt helemaal vanzelf. Net als jezelf zijn. Je kan niet anders. Lang leven de problemen, want zonder is leven bedoelingloos. Het misverstand is de grootste werkverschaffer op aarde. Nou, Simon, roepend met alles wat ik heb, krijg en behoud de beste wensen, omdat je meer dan jarig en zeker tot honderd met ons zal blijven. Dankjewel, Mike Lorsch. En dan nu een andere buitengewoon zonnige en hoopgevende persoon in onze neder Nederlandse literatuur, Diana Ozon. Simon, je hebt je altijd met jonge mensen omringd. En dat is waarschijnlijk ook het, uh, het elixir wat een, mens jong houdt. Eh, het hart blijft jong. Eh, ik zag je net eh, Marvin, kleine vinkoogje. Waar is hij nou gebleven? Nou, we zijn allemaal inderdaad, als je elke minuut, eh, elke seconde jarig bent, zoals Herman Klaas zei, dan zijn we allemaal een beetje jarig vandaag. We zijn allebei een heel klein beetje jarig. Ja, inderdaad. Het kleine vinkoogje. Eh Waar Simon is, schijnt de zon. In de zomer, in de regen, wind mee, wind tegen, Simon met een stift op de tunnelmuur. Simon loves you. Vinkenoog in de winter. Simon op het station. Simon op het podium. Simon op het paron. Simon in het café. Doe allen mee. Simon op de redactie. ABC. Leg vast en orden de notitie van de dag. O, oh, prettige onrust. Rots in de branding. Simon in Huppelpas. De derwish draai. Si, si, si. Zeg altijd ja, shamaan. Simon kent duizenden verhalen. Eén uit duizenden, één met duizenden. Simon is beweging. Simon, je bent actie. Kijk, ik gooi steeds alles door de war. Maar ik, had, ik loop al de hele tijd met een nare prikkende flippo in mijn zak, Marvin. Kijk. Daar ging het om. Beetje jarig zijn. Eh... over de jeugd gesproken. Ik heb een uh, gedicht. Oh. Ik heb een gedicht eh, voor je uitgekozen, Simon, wat eh, van heel lang geleden is. jij bent de man die bij mij de eerste keer dat ik in Paradiso een gedicht voordroeg op een open podium, meteen op me afkwam en zei: hey, maar dat is poëzie. En ja, het waren teksten. een van mijn oude teksten. Volledige vrijheid van vakantie Gaan en staan, komen en gaan, ver van hier en hier vandaan. Voorwaarts in vrijheid en vlucht naar de verte. Ver verwijderd van vriend en vijand, ver van volk en vaderland. Ver van buur en beuzelarij. Een mens op de aarde, een zoogdier in de menschappij. Loop op twee benen, voel met tien tenen. Kijk om je heen, want je leeft niet alleen. Ga heen en kijk, beleef en bereik. Kom, neem de wijk. Ga nou, ga nou, ga, ga, ga. Je dromen achterna op naar Afrika, naar Azië, Australië, Antarctica, Amerika of ergens in Europa. Maar ga, ga, ga je dromen achterna. Maar met haat kom je nergens. Kun je nergens naartoe. Ook niet naar Timbuktu toe. Nergens kun je heen. Je staat helemaal alleen. Want waar je ook gaat, je treft alleen je eigen haat. Het, eh, hoe schrijven wij, hoe komen de gedichten tot stand? Waar halen wij de woorden vandaan? We halen ze van andere dichters. Ik zou kunnen gaan citeren: Verdomde oorlog, bezielde vrede, verboden te verbieden. Niets moet, alles mag. Zeg altijd ja. Zeg altijd ja. Dat is een. Eh, een levensmotto voor mij zelfs geworden. Zeg maar ja, hè, kijken wat er dan gebeurt. Waar komen de woorden vandaan? Soms sta je open en komt er vanzelf iets naar binnen. Alsof je de dichter een luikje is. Dit kreeg ik te horen in mijn hoofd was een, eh, een, een mantra. Dat bleek, eh, bleek al decennia lang in de, in de, in de, in de ether te hangen. Eh, en het was wachten op iemand die, dat, die het verstond en het opschreef. Ik zal het eerst doen zoals ik het gehoord heb. En dan mijn eigen vertaling. Voor de kinderen. Hoppa, ja, wir leben noch, wir alte Dadaisten. Wir sind hier für die Kinder. Man kann uns nicht vernichten. Liebe kleine Kinder, das Leben gibt schon Spaß. Nur wer Kind ist, sieht die Wirklichkeit. Bitte, behalte das. Hoppa, ja, wir leben nog. Hoppa, ja, wir leben nog. En dit mantraen ze dus al jaren eindeloos in de atmosfeer door. Geloof in de veerkracht van de mensheid en de deconditionerende en helende werking van de entartete kunst. Als je wil shockeren, laat ze niet voor niets vermoord zijn. Draag hun gedachten goed uit. Het leven gaat door. Wij zijn er het bewijs van. Hebt gein. En dan voor de kinderen de vertaling. Hoppa, ja, we leven nog, wij oude dadaïsten. Wij zijn hier voor de kinderen. Men kan ons niet vernietigen, lieve kleine kinderen. Het leven geeft veel pret. Alleen wie kind is, ziet de werkelijkheid. Alsjeblieft, behoud het, behoud het, behoud het. En word heel, heel, heel erg oud daarmee. Dankjewel Diana. En, eh, ik las eh, onlangs een eh, definitie van poëzie. Dat vond ik wel interessant. Poëzie. poetry is the dreams of the gods. Gedichten zijn de dromen van de goden en, en godinnen ongetwijfeld ook. En dat is het misschien wel. En dat kun je natuurlijk helemaal niet zeggen in een maatschappij waarin God dood is en waarin er niets bestaat dan wat je kunt waarnemen met je ogen. Maar eh, ik geloof dat Simon juist een representant is van eh, dit, eh, deze opvatting van poëzie. The Dreams of the Gods. En de volgende die Simon toespreekt is Arjan Witte. Volgens mij is die ook gaan schrijven om niet in het gekkenhuis te hoeven. <laughs> Net als de meeste van ons. Ik heb Simon net toegesproken. Oké. We zagen op televisie met een joint dachten de kiezen een reis naar de maan en de rest was niet verlaan. Ja, vrouwen die het praten beter kunnen laten. Ik bedoel er niets verkeerd mee, want de mannen schenen er beter. Echte mannen hebben alleen nog maar het nieuws. Echte mannen komen alleen nog op het nieuws. Het is gedaan met het reizen naar de maan. De pijplijn zit verstopt en er zit niets anders op dan aan een verre reis te gaan beginnen. De grote reis naar binnen. Aan het einde van de grote reis naar binnen wacht de dood. Stil, dan kun je het horen. Halleluja zingen koren van achteren naar voren. Vallende torens. Beat, Nick, glorie. Ik lust geen andere kaas dan gewone pindakaas, maar gek genoeg tegelijkertijd ben ik dan mijn vrijheid kwijt. Dan rest er nog een weg terug de diep van binnen waar het leven ooit begon. Daar leeft de dood. Stil, dan kun je het horen, halleluja, zuizende koren van achteren naar voren. Vallende torens biedt Nick glorie. Geef mijn routes aan en een nieuwe leren schoenen. stopkousen, en een slok en een stok en een zilveren knop erop. Mijn opa was niet rijk, maar hij werkte zich kapot. Vanavond wandelen wij door het vuil weer naar huis en als de maan hier ver vandaan, zichtbaar door de wolken, het licht zo eerlijk mogelijk over iedereen verdeelt, met niets om voor te leven, behalve stijlvol voor te leven. Het is me bijna allemaal te veel. Krijg ik rechtstreekse toegang met een achterwaartse noodgang, directe toegang tot de dood. Waar het leven steeds opnieuw bekend. Het leven is een kind en het wordt alleen maar groter. Halleluja, boter, een schreeuw en soms heel stil. Urbi het, orbi met een werkmomentum mori, het colosseum zit weer vol. Bietnik schreeuwen, bietnik glorie, spoednik zijn een schorre morrie. Bietnik glorie, een vlam die nooit zal worden gedoofd, een geest die hooguit wordt gedoogd Hoor, zegt het woord, bied ik glorie, ik geloof. Ja, het is eh, heel veel. Maar ja, ik, uh, je hebt zo ontzettend veel vrienden en vriendinnen. Eh, even pauze, hoor ik zeggen. Nou, oké. Dan doen we dat. 10 minuten. Waarom niet? Wildplassen mag hier. Dat is even de weinige plekken. En, Hello. Eh, Hello, uh, eh, dear friends. Beste vrienden. Uh, I know that uh, humanity was kicked out of paradise long ago because we did something that the Lord didn't like. we ate of this forbidden fruit. But I think most people here would agree with me if we say forbidden fruit, forbidden fruit. You make us feel so fucking good. And uh, it seems like uh, we have been able to break the curse, the curse that keeps us out of paradise, on the first page of the Bible. And we have slipped into paradise, and here we are. <laughs> okay. And to celebrate this incredible occasion that we are all here and that this is possible also on the planet. That there is not just a place for George Bush and his ilk, but also for our kind of beings. The intriguing Lady M is going to sing a chant for you to pull you back to Simon's celebration. M. Danke, Hans. Happy birthday, Meneer. ja, hier, eh, hier is men toch wel even sprakeloos. Maar eh, toch even vlug eh, de volgende eerbetoonster aankondigen. Dat is Tony Holsbergen. Zij is schilderes. Zij heeft Simon geportretteerd. Maar ze heeft meer in haar mars. En dat laat zij nu horen. Een kleine toelichting. Ik heb eh, Simon en Edith voor het eerst ontmoet een paar jaar geleden op hun tuinhuis in eh, Amsterdam Noord. Ontvangst was eh, werkelijk ontzettend leuk, want Simon zat in zijn onderbroek opgetrokken tot onder zijn oksels. En Edith die zat daar al smerend met haringen het brood klaar te maken en ik kon meteen aanschuiven. En ze waren bezig met de gierput leeg te halen, die was verstopt geloof ik of zo. Maar ik heb die onderbroek en die haring eigenlijk nooit vergeten. Ehm, het instrument wat eh, nu op mijn schoot rust, is gebouwd door mijn vader. Het is een draailier. Een draailier stamt uit de middeleeuwen. En ik weet niet of Simon en Edith eh, het op mijn atelier, hebben zien liggen toen. Maar er was natuurlijk toen geen tijd voor muziek. En ik ga nu toch een moppie voor hem spelen. Um, stamt dus uit de middeleeuwen. Ik speel nu iets uit Frankrijk. Een combinatie met Franse muziek en een eigen compositie. Smallpipes. pipes. Het is een klein doedelzakje. Iedereen kent natuurlijk de Schotse doedelzak, maar er bestaan 17 eh, soorten. En dit is een Engelse. Ehm, moet ik hem door hier of door hier? <laughs> a gente Wat een gedoe, hè? een Engelse melodie. Het zou een gedicht op muziek kunnen zijn. When he was a bunny lad, Obrigada, Simão. En dan nu weer het naakte woord in de vorm van Mark Tieventaal uit Antwerpen. Zo, eh, Simon is uh, zowat de eerste en de verste die met poëzie de boer is opgegaan. En dus uh, kan het niet verwonderen dat hij tot in Boeschepen op, of Tombouctou geraakt is. Maar hoe vat je dat samen? Ik ben wat blij dat ik pas op dit moment hier sta, want ik heb alles achter mij wat in mijn tekst zit. Daar gaan we. Ik heb nog geen titel eh, gevonden tot daarnet en dit heet dus De Ziener. De batterij in stelling brengen. Grote trom, bekkens, snaartrom, doodskoppen, houtblokken. Adem op scherp, fluit of trompet. Of leg aan op sax. Nog wat toetsen. De batterij ligt op vinkenslag. En wil, zal, wil, zal uit alle macht en de pan zwingen Want het oog is onder ons vandaag. Het derde, het vinken. Het heeft de Turken geëvenaard. Das wit, das wides. Het heeft de nacht doorstaan, de nacht van de poëzie. Het heeft er licht gebracht, het licht vers, zingend gemoed. Het heeft zich voortgeplant. Het heeft wortel geschoten. Vandaag onder ons en het edit van Nantes of elders, dank. Fabiola, eh, gij het reeds de volgende die eh, Simon gaat toespreken, zingen Simon, wenn du Geburtstag hast, dann lacht die ganze Stadt, die ganze Stadt. Simon, wenn du Geburtstag hast, dann lacht die, gan die ganze Stadt. Ja, wat ik aan Simon wil opdragen, dat is het woord liefde. Als ik zo'n man die ik toch al heel veel jaren heb meegemaakt zie, dan denk ik dat is een man van de vrijheid, van het gevoel dat je niet kan uitdrukken, van de echte liefde, de liefde voor zijn vrouw, de liefde voor het leven, de liefde voor de kleine dingen, voor het dansen in de regen, voor de bloemen die bloeien, voor de, gewoon alle kleine dingetjes ik heb zijn verjaardag ook eens meegemaakt in zijn tuinhuisjes. En dan zie ik hoe hij geniet van de natuur, hoe hij geniet van het leven. En dan denk ik, waren de mensen over heel de wereld maar zo vrij als Simon? Waren ze zo vrij in woord en in gedachten? Alles wat hij uitdricht, uitdrukt. Hij kan het gelukkig ook in boeken zetten. Andere mensen hebben er ook wat aan. Het is een vrij mens. Een vrij mens waar er zo weinig van zijn in heel de wereld, waar nog dictaturen heersen, waar mensen nog gevangen worden gezet voor het vrije woord, waar mensen niet kunnen leven zoals wij. Het is iemand die ik bewonder, omdat ik hem bewonder in zijn zijn, omdat ik hem bewonder dat hij zo vrij uitspreekt. Zulke mensen, dat zijn mensen die ik bewonder, zoals er nog veel vele anderen gelukkig ook zijn. Maar het is de vrijheid. Het is de liefde die ik in hem zie. Zoals ik zeg, het dansen in de regen, het dansen in de kleine dingen. Het gelukkig zijn met de zon die ondergaat en weer boven komt. Dat is voor mij Simon en zijn vrouw en het leven om hen heen. En omdat het liefde is en liefde in ons, wij dat allemaal meemaken voor een papegaai of een kleine vogel of een klein hondje. Of het maakt niet uit waar je liefde voor voelt, heb ik ook zo mijn liefde. En ik ga iets vertellen over mijn eerste liefde. Maar daarvoor dat ga ik nog eerst even de stem van Atlantis laten horen. Wenn du, Suwen, suwen toe, weeren toe, weeren toe. Suwen, suwen toe. Ja mensen, de eerste grote liefde. Dat zei ook Cinderella in haar dagboek. De liefde die ik nooit zal vergeten. Op een dag als deze, toen de lucht blauw was met witte wolken en de zon oranje-geel was. Op een dag toen kwam ik terug uit Parijs naar Huizen Atlantis. Daar waar ik woonde in het grote kraakpand met velen. Toen ik daar aankwam in het kraakpand Atlantis met mijn twee zware zilveren koffers uit Parijs meegenomen, strompelde ik daar de trappen op. En halverwege bleef ik staan om even uit te rusten. En oh God en oh wonder, wie stond daar boven aan de trap? Daar stond de punker, de kraker met groen haar, die toen de trappen afraaste langs me heen als een wervelwind en zich beneden omdraaide en mij toeriep. Bent u, bent u die, u weet wel, die kunstenaar ja, ja, dat ben ik. Maar wie ben jij, o schone prins, o prins op het witte paard? Wie ben jij? O, ik ben Antonio en ik woon hier. Mag ik uw koffers dragen? En ik dacht bij mezelf, een blikseminslag, een coup de voederen. Hij, hij mag mijn leven dragen. Ik wil het geluk met hem delen. Alles, alles wat ik heb. Dit is de jongen van mijn dromen. Dit is de prins op het witte paard. Ik ik heb zijn handen nooit meer losgelaten. Maar hij jaren later de mijne wel. Maar ik, ik, ik ben hem nooit vergeten. En in een sprookje zegt, zegt men, en ze leefden nog lang en gelukkig. Deze woorden heb ik nooit uitgesproken, maar in mijn hart des te meer. Ik, ik, ik ben hem nooit vergeten. Deze eerste grote liefde, deze prins op het witte paard. No, don't. Yeah. yeah? Sailing into an ocean of your music, taking me far away. Het pianospel van mijn vader. As wild, your interpolation. Zo, dit was het dan. Geen kameel meer, want toen hield blijkbaar iets op. Ehm, dit was even terug in de tijd, 20 jaar geleden. we sluiten even af met een ehm, beetje jazz, wat eh, afgelopen november hier plaatsvond in uh, in de kerk. En veel, ehm, ik ben, als je hebt geluisterd, hoop ik dat je het een beetje hebt kunnen volgen. Tot de volgende uitzending. Doeg! far away. Only you know when we're filing and moving with the wind. Musical gin, you're as free as a child, brazen and wild. Your interplays, coy rondelays, the gator, and innovator be with you to Never Never Land. Strike up a chord and work up along with you. Keep the music fires burning as you set it for each journey. ruig hoor. Dank je, dank je luistert naar Radio Ruigoord. Je luistert naar Radio Ruigoord. Je luistert naar Radio Ruigoord. Ja, kunnen jullie niet nog één keer... Radio Ruivoort, jingle. Ja. Luister naar Radio Ruivoort. Luister naar Radio Ruivoort kunnen jullie niet nog één keer even de jingle doen? De jingle, ja. Radio. Goed. Ja, jij bent even afgelopen. is de sleutel tot de hemel in onszelf. Liefde, liefde gewassen in tranen is de sleutel tot de hemel in ons onszelf. Je luistert naar Radio Ruigeland. Ben ik dus besmet geraakt met het geluksvier? Radio Terwijl ik stond te zingen onder de sterren. Het is ontzettend besmettelijk. Luister. Dus laten we kussen. Radio Je luistert naar Radio Ruigeland. Ruigoord Radio. Ruigoord! Ruigoord! Alles! Kunnen jullie niet nog één keer... Jingle! ja. Radio. Ja, jij bent even...